uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een demonstratie in Marokko, in de hoofdstad Rabat... zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. De betogers liepen richting het Koninklijk Paleis. Daarmee zouden ze zijn afgeweken van de route. Aan de demonstratie tegen de slechte positie van tijdelijke leerkrachten... deden naar schatting enkele duizenden mensen mee. Hij was georganiseerd door een aantal vakbonden. Een nachtclub in Zoetermeer, die gisterochtend voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten, moet een jaar dicht, heeft burgemeester Abtroot besloten. Eind december moest de club al twee weken dicht nadat er op de deur was geschoten. Begin deze maand werd bij een andere nachtclub een explosief gevonden en een andere uitgaansgelegenheid moest vorig jaar juni definitief sluiten, omdat die zaak verschillende keren werd beschoten. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer voorkomen dat het Koninkrijk een militair conflict wordt ingezogen. De partijen vinden dat Nederland vooral duidelijk moet maken dat er humanitaire hulp wordt verleend. En dat het niet bij een militaire interventie betrokken wil zijn. Volgens GroenLinks moet Nederland zich dan ook niet te veel aan de zijde van de Amerikanen opstellen. Want de Amerikaanse president Trump sluit een interventie in Venezuela niet uit. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet-vrijwillige seks veranderen. Nu is er soms onvoldoende bewijs voor seks tegen de zin van het slachtoffer... als dat bijvoorbeeld iemand is met een verstandelijke beperking... of onder invloed van drank of drugs. De bedoeling is dat de verdachte voortaan in dergelijke gevallen moet aantonen... dat er sprake is van vrijwilligheid. Het weer. Vannacht is het zo goed als overal droog, met minima rond 5 graden. Morgen zijn er perioden met zon, het meest in het zuiden.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 is. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nacht. Wacht. Blijf slapen voor die ochtend, gymnastiek sensie. Wat kan je aan, ik ga het geven in je visie. Ik geef de wiepie van je leven, dat is die missie.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 sexy and real. Hey, she been peeping and I dig the last video. Somewhere that you could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I ah, on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that that sick rage. Once again, anything change every time I switch lanes. It feels strange now, making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now, running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own. I'm getting pictures out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC, and can I make it? Damn right, I'll be on the next flight, paying first class, sitting next to Vanna White. Come on, if you wanna go and take a ride with me, with me the dose. know I got something to tell ya. You won't believe how many people straight out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy bud mackin. Honey in the club, me in the bands, icy crisp, telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen.